wat blijkbaar toch eh, gedaald is ten opzichte van eh, eerdere perioden. Want volgens hem houden we ons nu minder goed aan de coronaregels. Het OMT adviseert ook om scholen weer deels te sluiten. Maar dat wil het kabinet niet, vertelt verslaggever Lars Geerts. Het kabinet heeft eerlijk, eh, eerder ook altijd gezegd dat het niet wenselijk is om de scholen te sluiten. vanwege de ontwikkeling van de kinderen en vanwege de druk die er dan bijvoorbeeld ook op ouders komt te staan. Premier Rutte maakte gisteravond de nieuwe maatregelen bekend. Openbare plekken zoals pretparken, dierentuinen en musea moeten twee weken dicht. Ook mag je nog maar met z'n tweeën over straat. De metrobestuurder in Spijkenisse kon er niks aan doen dat de trein doorschoot en stil kwam te staan op het standbeeld van de walvisstaarten. Volgens een advocaat keek de bestuurder niet op zijn telefoon en had hij ook geen alcohol of drugs op. Er wordt nog onderzocht of er technisch iets mis was met de metro. In Amerika worden de laatste stemmen voor de presidentsverkiezingen nog druk geteld, maar voor Kanye West zit het er al op. Met concurrenten zoals Trump en Biden laat de rapper op Twitter weten dat hij de handdoek in de ring gooit. Volgens Amerikaanse media heeft Kanye zo'n 60.000 stemmen gekregen. Geld verdienen terwijl je lekker zit te Netflixen, dat klinkt als een droom, maar voor bergingswerkers is hoe dat nu echt gaat. Doordat veel mensen thuiswerken zijn er minder files, minder ongelukken en dus minder werk voor de mensen die de kapotte, auto's van de weg halen, zegt deze bergingswerker. Ja, ik heb even niks te doen, dus ik, eh, ik ga even Netflixen. Liever had ik het anders gezien natuurlijk, hè, want een dag duurt erg lang op deze manier. Maar het belangrijkste is dat we op tijd daar zijn waar we moeten zijn. En dat gaat nu nog prima. Ook zijn er nog geen zorgen over geld. En dus vindt zijn baas al dat Netflix nog wel helemaal prima. Het weer dan nog. Op de meeste plekken zonnig en droog. Het wordt er gaat of 12. Komende nacht kan het in het zuidoosten lokaal gaan vriezen. Morgen overdag ligt de temperatuur tussen de 8 en de 12 graden.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 We like please. them boys that be in them legs leaning, leaning. Open their mouth, they grill glaze Country slang, we like beat the beat in the back beating. I so low from that I love how he keep my body screaming.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 Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If it's status ain't hood, ain't hood. ain't checking for them.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 Just might give one the phone tonight. Phone tonight in my zone tonight. He don't know it might be on tonight. Oh, he looking good and he talking right. He the type that might change my life. Every time he look at me, my girls be like, that one may be the one tonight. If it's status ain't hood, I ain't checking for him. Better be straight if he looking at me. I need a soldier and he's scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean.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 Where they at? I know some soldiers in here. Where they at? Where they at? Don't mind Vanavond was zo'n avond dat ik thuis had kunnen zijn. Ze kent me al te goed en had het al voorspeld. Dus boos is ze niet, maar een beetje teleur. beautiful, you're in love. How wonderful life ZFM. a part-time lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you. you kiss me, I know you don't get too fucks, but I still want your love.